Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump wil migratie naar de Verenigde Staten tijdelijk helemaal stilleggen. Op Twitter zegt hij dat hij dat doet vanwege het coronavirus... en om de banen van Amerikaanse burgers te beschermen. Hij gaat daarvoor een presidentieel decreet ondertekenen. Trump heeft al een reisbeperking ingesteld voor reizigers uit China en Europese landen. Het lijkt erop dat hij de reisbeperking naar alle landen gaat uitbreiden. Wanneer het decreet ingaat is niet bekend. Het lijkt erop dat het kabinet de komende dag bekend maakt dat de basisscholen in mei voorzichtig weer open kunnen. Mogelijk gaat het om kleine groepjes en wordt de zomervakantie ingekort, meldt RTL Nieuws. Ook sportclubs kunnen open voor kinderen tot 12 jaar. Verder zou het kabinet het advies hebben gekregen om evenementen tot september of oktober te verbieden. De zou tot zeker 16 mei dicht blijven, maar musea zouden onder strikte voorwaarden weer open mogen. En zorginstellingen zouden worden toegestaan om één of twee bezoekers toe te laten. Er moeten strengere voorwaarden komen als er een nieuw steunpakket voor bedrijven komt... die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Dat vinden GroenLinks en de PvdA. Ze willen onder meer duurzaamheidseisen stellen aan ondernemingen... die overeind worden gehouden door de overheid. Ook vinden de partijen dat grote bedrijven die bonussen en dividend uitkeren... niet op steun hoeven rekenen. Het Rijk en gemeenten moeten meer doen tegen dakloosheid... vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... Het adviesorgaan overhandigt vandaag een rapport aan staatssecretaris Blokhuis. Volgens de raad is er structureel een andere aanpak nodig, zeker gezien de coronacrisis. De overheid moet volgens het orgaan meer inzetten op tijdelijke woningen in bestaande gebouwen, zoals leegstaande bedrijfspanden. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 14 en 21 graden. Wel wijtere er een matige tot krachtige oostenwind. Morgen neemt de wind af en dan wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.